het NOS nieuws van 10 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De regionale busbedrijven willen dat staatssecretaris Dijksma... net zoveel geld uittrekt voor de veiligheid in de bus als voor de NS. Dat schrijven ze in een brief aan de staatssecretaris. Dijksma maakte vorige week bekend dat ze 10 miljoen euro vrijmaakt... voor veiligheid in het openbaar vervoer. De busvervoerders zeggen dat ze zeker net zo vaak met geweld en agressie te maken hebben als de NS. Bij een woningbrand in Emmen is vannacht een vrouw van 31 omgekomen. De brandweer wist de moeder en haar twee kinderen uit het pand te redden. Alle drie werden ze naar het ziekenhuis gebracht, maar daar overleed de vrouw. Haar kinderen zijn gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in Emmen. In januari zijn er meer woningen verkocht dan in dezelfde maand vorig jaar. Er werden bijna 12.000 woningen verkocht, ruim een kwart meer dan een jaar eerder. Dat heeft het kadaster bekendgemaakt. Wel is het aantal verkopen bijna de helft lager dan in december. Toen registreerde het kadaster extreem veel verkochte woningen. Vrijstaande woningen stijgen het meest, hoekwoningen het minst. de provincie Utrecht was de sterkste groeier. De Amerikaanse acteur George Gaines is overleden. Hij was vooral bekend als commandant Lassard uit de Police Academy films. Maar hij had ook een prominente rol in de film Tootsie met Dustin Hoffman... en de comedy-serie Punky Brewster. Gaines was de zoon van een Nederlandse vader en een Russische moeder en heette eigenlijk George Jonge Jans. Hij was 98. Vanaf morgen is Google Translate ook te gebruiken in een Friese versie. Die wordt smiddags feestelijk gelanceerd in het provinciehuis in Leeuwarden. Het initiatief om teksten in en uit het Fries te vertalen kwam vorig jaar van gepensioneerd woordenboekschrijver Anne Dijkstra. Campagneweek in september bij onder meer scholen en de Rijksuniversiteit Groningen leverde ruim een miljoen vertalingen op. Google is nu klaar met het verwerken ervan. Het weer, het wordt opnieuw zonnig. Temperatuur loopt op naar een graad of 4. Morgen meer bewolking, s'avonds kans op regen in het noordwesten. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A4 richting Den Haag vanuit Amsterdam bij Sloten 2 kilometer... Op de ring A10 tussen afrit Watergaasmeer en knopen meer 7 kilometer na een ongeluk op de A4 bij Sloten.